om hen naar de grens met Oostenrijk te brengen. Ook die grens is nog allesbehalve gesloten. Zo'n duizend vluchtelingen zijn vannacht Oostenrijk binnengelopen. De duiker die 30 jaar geleden twee bommen plaatste op een Greenpeace-schip heeft zijn excuses aangeboden. Bij de aanslag op de Rainbow Warrior kwam een Portugees-Nederlandse fotograaf om het leven. Het schip werd in 1985 in Nieuw-Zeeland tot zinken gebracht door de Franse geheime dienst. Omdat Greenpeace wilde protesteren tegen de Franse kernproeven. Internetcriminelen sturen steeds vaker nepmails namens bedrijven die niet van echt zijn te onderscheiden. Als mensen de bijlagen openen wordt de computer geïnfecteerd met een virus. Volgens de nationale politie werden er eerder veel nepmails gestuurd namens banken, maar nu wordt ook het logo van veel andere bedrijven misbruikt. Bijvoorbeeld van KPN of incassobureau Intrum Justitia. De politie van Noord-Brabant is op zoek naar vandalen die vannacht een balk door de ruit van een huis in Bakel hebben gegooid. De zware paal verwondde bijna een meisje van 14. Hij ging rakelings langs haar. De politie is op zoek naar getuigen. De burgemeester van Boekarest is opgepakt voor corruptie. Hij werd even na middernacht van zijn bed gelicht door agenten. Bedrijven die klussen voor de Roemeense hoofdstad deden... zouden zijn gedwongen een deel van de winst af te staan aan ambtenaren. De burgemeester zou 10% in eigen zak hebben gestoken. Dat zou hem 25.000 euro hebben opgeleverd. Het weer overwegend bewolkt en af en toe een bui. Soms breekt de zon even door. Met een stevige noordwestenwind wordt het maximaal 16 graden. Morgen verandert er weinig, daarna wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.